Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Oekraïne hebben een akkoord ondertekend voor een investeringsfonds. Dat meldde het Amerikaans ministerie van Financiën aan het einde van de avond. Het is onduidelijk of dit de grondstoffendeal is waar al weken over onderhandeld wordt... of slechts een tussenstap. In het op te richten fonds zullen beide landen samenwerken. Het idee is dat Oekraïne gas en mineralen aan Amerika geeft... in ruil voor hulp bij de wederopbouw van het land. Als de Amerikaanse president Trump zijn importheffingen doorzet... zal de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar een stuk minder groeien. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Dit jaar groeit de economie dan niet met 1,9, maar met 1,5 procent. En voor volgend jaar wordt geen anderhalf procent groei verwacht, maar 0,9. Een maand geleden kondigde Trump voor allerlei landen importheffingen aan... maar stelde die later weer met enkele maanden uit... Het verschil in groei ontstaat vooral door onzekerheid over de economie... en minder export van Nederland naar de VS. Bij een brand in een appartementencomplex in Raamsdonksveer is iemand om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Bij de brand kwam veel rook vrij en naastgelegen woningen zijn door de hulpdiensten ontruimd. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Aan de rand van Jeruzalem woedt een grote natuurbrand. Zeker twaalf mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. Door de grote brand is de belangrijkste snelweg in Israël tussen Jeruzalem en Tel Aviv afgesloten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich snel door droogte en harde wind.